en een voorspoedige start. Dit is Jeroen kom aan. in Veldhoven moeten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen na een brand. In een garage onder het complex woedde afgelopen avond een brand waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De 70 geëvacueerde bewoners mogen pas terug als de garage goed is geventileerd en het gebouw weer veilig is. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Over de oorzaak van de garagebrand is nog niets bekend. Het appartementencomplex is nog maar een paar jaar oud. Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs is een vliegtuig van Turkish Airlines van de baan geschoten. Er zijn geen gewonden en de passagiers zijn geëvacueerd. Het toestel zou vertrekken naar Istanbul. Volgens medewerkers van het vliegveld ging er bij het taxiën iets mis door een fout van de piloot. Het vliegtuig schoot van de baan en kwam in het gras vast te zitten. Unilever stopt met het gebruik van microbeads in verzorgingsproducten. De kleine plastic korreltjes worden gebruikt voor een schurend effect. Een deel van de microbeads komt via de waterzuivering in zee terecht en van daaruit in de voedselketen. Nederland is het eerste land waar Unilever stopt met de korreltjes. Wereldwijd moet het gebruik in 2015 verleden tijd zijn. President Ahmadinejad heeft de enige vrouw in het Iraanse kabinet ontslagen. De reden is dat minister Dascherdi medicijnen duurder wilde maken vanwege de internationale sancties. Iran maakt bijna alle medicijnen zelf, maar moet de grondstoffen daarvoor importeren. Dat is moeilijk doordat de Iraanse munt door de sancties flink in waarde is gedaald. Ook mogen westerse landen geen zaken doen met Iran. Volgens Ahmadinejad heeft niemand het recht om de prijs van medicijnen te verhogen. Dascherdi was de eerste vrouwelijke minister in Iran sinds de islamitische revolutie in 1979.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 toad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 a tracker You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart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 Been watching you. retour. Caché de retour.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

可爱。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 lessons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 like a diamond wenst jullie allemaal